Lot Lewin met het NOS Journaal. Op een middelbare school in Florida is een schietpartij aan de gang. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over de aanleiding of het aantal slachtoffers. Maar volgens de Miami Herald is er zeker één dode gevallen. Lokale media melden dat er twintig slachtoffers zijn. Verschillende mensen zouden schotwonden hebben opgelopen. De schutter is nog niet gepakt. Er zouden ook nog steeds mensen in de school zitten. De politie vraagt leerlingen en leraren die nog binnen zijn om zich op te sluiten en ramen en deuren te barricaderen. Bij hulporganisatie Artsen zonder Grenzen zijn vorig jaar wereldwijd 24 gevallen van misbruik of ander seksueel wangedrag geweest. Zeven meldingen kwamen binnen bij de Nederlandse tak, vijf mensen zijn ontslagen. Ook Groot-Brittannië, Duitsland en Canada vallen onder de Nederlandse afdeling. De organisatie brengt deze cijfers naar buiten na het schandaal bij Oxfam International. Daarvan werd vorige week bekend dat medewerkers seksfeesten hebben georganiseerd tijdens hulpmissies in het buitenland. De Zimbabwaanse oppositieleider Tsvangirai is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn partij, de Movement for Democratic Change. Tsvangirai lag sinds begin februari in kritieke toestand in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. De oud-vakbondsleider maakte vorig jaar, eh, anderhalf jaar geleden al bekend dat hij leed aan darmkanker. Hij lag regelmatig in het ziekenhuis. Verschillende politici noemen de overleden oud-premier Lubbers een groot staatsman. Ook het Koninklijk Huis gedenkt zijn inzet en noemt hem moedig en invoelend mens. Ruud Lubbers overleed vandaag op 78-jarige leeftijd. Volgende week dinsdag is de uitvaart in Rotterdam. Het weer dan nog. Regenbuien trekken over het land. Later met name in het midden en oosten kans op winterse buien en gladheid. Morgen klaart het in de loop van de dag weer op. Het wordt dan 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging in de Randstad door een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette, 2 kilometer file.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 En we begonnen natuurlijk met eh, de prachtige zangeres Gretchen Parlato... Met, met het nummertje Better Than... van een fantastische cd The Lost and Found, een steek uit 2011. Wat hebben tweede uur zo al op de rol staan? Ik zie staan Rijn de Graaf van de, zijn eh, cd Nostal Nostalica. Eh, de nieuwste van Cecile McLaurin Solvent. Ik zie staan Gerald Clayton, Eddie Daniels, Nicholas Payton, Sonny Stitt, Archie Shep en Karin Krog. Kim Hoorweg, de nieuwste van Wouter Hamel, Jaco Pastorius, Pat Appleton. Nou, er zit er heel wat moois tussen. Eh, nieuwe dingen, oude dingen. En een oud is bijvoorbeeld Rijn de Graaf met het nummertje uh, eh, K. de big band eh, van de cd Nostalgia eh, uit 2008. Eh, er zat flink, er zaten strijkers in in het begin, maar heel veel blaaswerk natuurlijk. En strijkers zitten ook op de volgende cd, want dan hebben we het over Cecile McLaurin Salvant. Was de grote ontdekking van 2016. Wordt niet voor niets de ene naar de andere grote prijs als Grammy voor haar vorige album For the One to Love. En eh, ja, met dat succes in het achterhoofd is het moeilijk om weer een nieuwe te maken. Maar het is haar gelukt. Ze had al aangegeven dat ze graag een live uh, cd wilde maken met uh, strijkers. En dat is gelukt. Want het nieuwe album heet Dreams and Deckers. Is een dubbel cd. En daarvan het volgende nummer You're My Thrill. something to me. You send chills right through me when I look at you, cause you're when I look at you. Cause you're my at you. I flitsend nummertje. Heeft iedereen herkend. After You've Gone. En dat is een uitvoering van door eh, Eddie Daniels en Gary Burton. Uh, eh, clarinet, Eddie Daniels en Gary Burton. Vibrafoon natuurlijk. En dit komt van de CD. Eh, Benny Rides Again. Eigenlijk een soort eerbetoon aan Benny Goodman en Lionel Hampton. Mooi nummer. En over dit nummer gesproken, After You've Gone... heb ik eigenlijk een drie-in-eentje van gemaakt. Want ik heb nog meer aardig. Er zijn natuurlijk waanzinnig veel uitvoeringen van dit nummer. Maar eh, die mij aanspraken, dat is onder andere ook deze. Van Sonny Stitt. Sonny Stitt, Blues, eh, Blows the Blues en The Hard eh, Swing. En eh, LP uit 1959. Eddie Daniels en Kerry Burton was uit 1992. Benny Rides Again. En ik doe nog een klein stukje van Nicholas Payton. Gumbo Nouveau uit 1995. Nicholas Payton, zelfde nummertje. After You've Gone. Ja, ik ga deze toch langzaam wegdraaien. Het is een lange uitvoering, meer dan zes, zeven minuten dacht ik. Dus eh, we hebben hem al drie keer gehoord natuurlijk. Eh, verschillende uitvoeringen, eh, alle drie eigenlijk even mooi. Dus dat vind ik wel leuk om af en toe zoiets te laten horen. tijd voor iets Nederlands. En dan kom ik terecht bij Kim Hoorweg en het Robin Nolan trio.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 En eh, nou ja, Nederlands. Dan kom ik weer bij een pianist. Ik heb redelijk wat pianowerk gedraaid deze keer. En die heet Gerald Clayton. Nou, de naam is natuurlijk niet Nederlands. En, maar hij is wel in Nederland geboren, in Utrecht om precies te zijn. 1984 als zoon van de bassist-bandleider John Clayton. Groeide wel op in Los Angeles. En was sideman van hele bekende mensen. Onder andere Diana Krall, Roy Hargrove... Maar hij heeft zelf ook vier cd's gemaakt. En die laatste cd, Tributary Tales, daar doe ik een nummertje van. En dat heet eh, Lover's Revenge. Gerald Clayton. Eucalyptus and lavender stems the room. Smoke severs the night, a spine quivering. touch maps the way across a body. Play the accordion. We woke still, drunk off imagination. You are the mist I walk through, drenched in the lips of another man. Eyes are stained glass windows. Your face shines in spirit. Light pierces darkness, and we follow our undoing. You approach as if some artifact memory glanced upon, as if a child with squinting eyes. Press this moment into your heart, devour me in your blood, and travel centuries to find each other. Don't say it. I know what you are made of. An angel with forming wings, smoldering in the church of my lips. achter. Ik zou zeggen Jaco Pastorius. Three Views of Secret. Van een geweldige LP Word of Mouth. Eh, daar spelen hele bekende mensen op mee. Ik zal eens even kijken wie er allemaal op meespeelde. Nou, dat moet ik even nakijken. In ieder geval, ik laat hem horen. Jaco, Jaco Pastorius. Met het prachtige nummer Three Views of a Secret. Je hoort wel wie er meespeelt. Jacob Pastorius met, eh, van de cd. Een eh, prachtige cd. Word of Mouth. Mond-tot-mond reclame is dat geloof ik eh, ze Engels. ja, met een all-star bezetting zou ik bijna zeggen. De hele cd is prachtig. wat, bij ook, wat ik ook een prachtig nummer vind is John and Mary. Duurt 11 minuten. Kon ik niet draaien, jammer genoeg. Daar zitten nog de, de Otelio Molino als stielpin speler bij. En Paul Horn Muller ook als maar verder, als ik dan kijk wie er meedoet... Herbie Hancock, Wayne Shorter, Michael Brecker... Toets Stielemans natuurlijk, die hoorden we duidelijk aanwezig. Howard Johnson. Eh, eh, eh, nou, het zijn allemaal bekende mensen die op deze cd meespelen. De hele cd is zeer, zeer, zeer, zeer de moeite waard. Ik zou zeggen, zet hem op je telefoon en luister hem tijdens je wandeling. Dan loop je nog lekkerder. inmiddels heeft Wouter Hamel ook weer een nieuw cd'tje uitgebracht. Wouter Hamel, de man van de liefde, heeft nu gekozen voor een wat andere aanpak. Eh, Stray Cat van zijn nieuwste cd. Drifting on a memory kunnen Wouter wel complimenteren met deze nieuwe cd. Prachtig cd. Hij heeft hoge waardering gekregen in de vakpers. En zeer de moeite waard. Eh, de hoogste tijd voor een big band. Ik heb deze hele uitzending nog niks gedraaid van veel eh, Phil Goodwin's eh, Big Fat Band. Daar moet verandering in komen. En ik doe dat van een cd uit 2016, het nummertje Walking. Als er over een big band gaat, is dit natuurlijk wel de big band. dit is van de cd An Elusive Man. Een cd 2016, Gordon Goodwin. Maar ik wil eigenlijk nog twee nummers draaien. En het ene wat ik nog wil draaien is van Twin Danger. Twin Danger is, bestaat uit eh, de, de mensen Stuart Matthew Man... en eh, de zangeres Vanessa Bly. Eh, dat is de dochter van de bekende jazzpianist... heel bekend. En die hebben een cd gemaakt, Twin Danger. prachtige muziek. Een beetje jazz-noir muziek. Komt-ie. in many ways. From a drink or ten Or maybe it's just because of you, babe We all wanna love someone But forget of ourselves And our needs Feelings are so abused by to say, in many ways, that we're all played by split personality. It's never good enough for no one, never close enough to the top or the end. slow In Many Ways. Twin Dangers eh, deed je uit 2015 eigenlijk muziek voor de late avond. Glaasje wijn erbij, kaarsje aan en dan heerlijk genieten. Eh, je hebt geluisterd naar CFM Jazz. Er zat van alles tussen, oud, nieuw, door elkaar. En we hebben een mix gemaakt, maar muziek die je raakt in ieder geval. En we gaan eruit met een gouden oude, zogezegd, Gare Beautiful Day van de cd Sexton Jazz uit 2007.